Waterwalgemoed met het NOS Journaal. De Amerikaanse rechter in de zaak tegen Paul Manafort... de oud-campagnevoorzitter van president Trump... heeft bedreigingen ontvangen. Welke wil hij niet zeggen. Eerder zei de rechter al dat er veel druk op hem wordt uitgeoefend... om de namen van de leden van de jury bekend te maken. Maar dat doet hij niet, omdat hij bezorgd is over hun veiligheid. Paul Manafort wordt verdacht van onder meer fraude en witwassen. De jury overlegt nog over de vraag of hij schuldig is of niet. Een oordeel daarover wordt nu nog niet verwacht. Het tipgeld voor het oplossen van de kofferbakmoord vorig jaar bij Koevoorde... is door de ouders van het slachtoffer verhoogd naar 65.000 euro. Het OM had in februari 15.000 euro uitgeloofd. Het slachtoffer van 31 werd in maart doodgevonden in de kofferbak van zijn Mercedes. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal. Over het motief is niets bekend. Het slachtoffer had geen crimineel verleden. In de Gazastrook hebben opnieuw duizenden Palestijnen gedemonstreerd aan de grens met Israël. De demonstranten gooiden met brandbommen en stenen naar Israëlische militairen. Die reageerden met traangas en geweervuur. Volgens de Palestijnse autoriteiten kwamen daarbij twee Palestijnen om het leven. Zo'n 270 demonstranten raakten gebond, van wie er 60 schotwonden hadden. Het Israëlische leger zegt dat sommige Palestijnen proberen de grens over te steken... en dat het leger volgens de standaardprocedure heeft gereageerd. In Leeuwarden waren vandaag ruim 75.000 mensen op de been voor de optocht van De Reuzen. Een van de hoogtepunten van Leeuwarden culturele hoofdstad. Poppen van meer dan 10 meter hoog worden met behulp van kranen door de stad geleid. Leeuwarden verwacht ruim 400.000 bezoekers dit weekend. Het weer vannacht liggen de minima rond de 10 graden. In het oosten is er kans op een mistbank. Morgen komt vanuit het westen bewolking het land binnendrijven de meeste plekken blijven het droog en het wordt morgen 21 tot 24 graden.